Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het gesprek tussen delegaties van Rusland en Oekraïne over een staakt het vuren gaat morgen plaatsvinden. Het was lang onduidelijk of de gesprekken in Istanbul überhaupt door zouden gaan. Volgens president Zelensky neemt Rusland de onderhandelingen niet serieus. Hij had president Poetin gevraagd om te komen, maar die weigerde. Na een gesprek met de Turkse president Erdogan heeft Zelensky besloten om toch ook een delegatie namens Oekraïne te sturen. Zelf komt hij niet. In Amsterdam woedt al sinds vanmiddag een grote brand op een vrachtschip. Bij de brand komt veel rook vrij, waardoor er meerdere NL-alerts zijn verstuurd. Ook hebben mensen last van stank. Het gaat om een schip in het westelijk havengebied waar schroot in zit. De brandweer probeert de inhoud met een kraan uit het schip te halen en op de kant te blussen. Dat gaat waarschijnlijk nog uren duren. De Vlaamse YouTuber Nathan van der Gunst, beter bekend als Acid... mag voorlopig online geen berichten plaatsen. Hij werd opgepakt omdat hij onlangs een video plaatste... waarin hij de gegevens deelt van een 24-jarige arts in opleiding... die schuldig bleek aan verkrachting. De rechter legde de student geen straf op omdat hij zo'n talentvol persoon zou zijn en een celstraf ontwrichtend zou werken. Dat vonnis leidde tot veel verontwaardiging. De video waarin Acid de persoonsgegevens deelt moet hij verwijderen. Waterschappen op de Veluwe en in delen van Brabant nemen maatregelen om het watergebruik te verminderen. Al maanden is het droger dan normaal. Deze maand is er nog nauwelijks regen gevallen en ook de komende week blijft het zo goed als droog. Daarom is er te weinig water in de natuur en het risico op natuurbranden is nog steeds groot. En ook voor de landbouw kan het problemen gaan opleveren als de droogte nog lang aanhoudt. Het weer. Vanavond en vannacht onbewolkt.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 And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind instead. time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see.